straks terug bij jou. Hopelijk blijf je me trouw. Dan komt alles weer goed. Als ik je weer ontmoet. Steeds verlang ik naar jou. Die dagen die duren zo lang, jaren was ik hier alleen. Je weet dat ik naar huis verlang. Een zeeman moet naar zee. Maar neemt toch steeds wat in zich mee. Zijn vrouw, zijn kinderen en plicht. Straks komt zijn vaderland in zicht. ik naar jou. De dagen die duren zo lang, jaren was ik hier alleen. Je weet dat ik naar huis verlang. Je weet dat ik naar huis Verlangt